uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. UEFA-baas Michel Platini heeft de broer van Sepp Blatter geïntimideerd. Dat zegt de FIFA-voorzitter in een interview met de Volkskrant. Platini probeerde de broer van Blatter over te halen... om zijn broer tot aftreden te bewegen... omdat hij anders de gevangenis in zou gaan. De broer van Blatter is volgens een ooggetuige daarop in huilen uitgebarsten. Het incident gebeurde tijdens het verkiezingscongres van de Voetbalbond in Zurich afgelopen mei. De 79-jarige Blatter werd tijdens dat congres herkozen... maar maakte later bekend alsnog te vertrekken als voorzitter. Hij gaat in de Volkskrant niet in op de reden voor die omzwaai. Platini wil geen commentaar geven op de onthulling van Blatter. Bij een chemische fabriek in de Amerikaanse staat Texas zijn meerdere explosies geweest. Er is ook brand uitgebroken. Verscheidene brandweerkorpsen zijn uitgerukt om het vuur te bestrijden... En ook gespecialiseerde teams zijn naar de fabriek gegaan om metingen te doen en gevaarlijke stoffen veilig te stellen. In de verre omgeving van de fabriek is een enorme rookwolk te zien. Mensen die in de buurt wonen moeten binnenblijven. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het bedrijf waar de brand is uitgebroken maakt producten voor de olie- en gasindustrie. De storing bij T-Mobile is nog steeds niet verholpen. Door problemen met software kunnen sommige klanten niet bellen of gebeld worden. T-Mobile kan niet zeggen wanneer de problemen voorbij zijn. De storing begon gistermiddag om met twee uur. Eerder meldde T-Mobile dat rond kwart voor tien in de avond alles weer zou werken. Maar het is dus niet gelukt. De provider zegt dat zo'n 30% van de 3,7 miljoen klanten getroffen is door de storing.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 Baby, if you hold me, then all of this will go away. My friends and family, they Lose so much if You take my hand, but for you, ooh, you, ooh, I lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I lose it all.